Citydijkers met het NOS-journaal. Als niet genoeg gemeenten vrijwillig opvangplekken beschikbaar maken voor asielzoekers... moeten ze daartoe gedwongen worden, zegt bestuurslid Jurie Kapteins... van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Nieuwzuur. NRC meldde gisteren dat het COA ook kampt met grote tekorten. Het aanmeldcentrum in Terapel is al tijden overvol... waardoor onlangs nog honderden mensen buiten moesten slapen. Staatssecretaris Van den Burg werkt deze zomer aan een wet... om gemeenten te dwingen om asielzoekers op te vangen. Maar COA-bestuurslid Kapteins hoopt dat gemeenten daar niet op wachten. Op Curaçao wordt een Nederlandse toerist vermist. De man van 45 uit Leiden ging dinsdag wandelen in landelijk gebied... in het westen van het eiland en keerde vervolgens niet terug. De man is samen met zijn gezin op vakantie op Curaçao, meldt Omroep West. Hij ging iedere ochtend wandelen met een van zijn kinderen. Die dinsdag ging hij alleen op pad. Voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne hebben de VS en Rusland direct contact met elkaar gehad. Buitenlandminister Blinken belde met zijn collega Lavrov. Er werd gesproken over een mogelijke gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne. Volgens persbureau AP heeft Blinken verder tegen Lavrov gezegd... dat de Russische annexatie van Oekraïns grondgebied nooit zal worden erkend. De Amerikaanse zangeres Kilis heeft boos gereageerd op de lanceringen van het nieuwe album van collega-zangeres Beyoncé. In een van de nieuwe nummers zou een sample van Kilis te horen zijn. En dat was vooraf niet met haar overlegd. Het gaat om een sample van het Kiddies nummer Get Along With You... dat te horen is in het nummer Energy op het nieuwe album van Beyoncé. Killy schrijft op Instagram dat ze teleurgesteld is in Beyoncé... dat ze niet vooraf contact met haar daarover had opgenomen. Het weer, het is vannacht helder en temperaturen tussen de 12 en 14 graden. Morgen vrij zonnig, het kwik loopt al snel op... en uiteindelijk wordt het 25 tot ruim 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. you away 9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Twijfel, soms heb ik ook twijfels. Maar wanneer je praat over je zorgen, is het nooit te laat, ik zal je horen. Hoop is wat hoop is Ben je vaak alleen tussen de mensen Niemand die wat weet van jouw ellende Als jouw vader of jouw moeder Jou niet ziet of jou niet hoort Als je zoveel steeds moet voelen En gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan. Er is zo Hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zoveel nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen. Hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort.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 Want ik had je graag verteld hoe mijn dag was. Met het licht aan. Want ik ben soms nog bang in het donker. Oeh. op een dag, laat me los. Als je me zoekt, mijn lief, kijk dan maar verlaten. Want ik had je graag verteld hoe mijn droom was. Want daar was je. En daar hield je me vast in je arm. Light FM's antwoord 106.9 FM. Love is an arrow, shoot me through and through, you're right on target.